Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De inschrijving voor het Amsterdamse studentenkoor is weer open. De studentenvereniging had die inschrijving tijdelijk stopgezet... nadat mannelijke leden op een lusterumfeest vrouwonvriendelijke dingen hadden geroepen. Zo noemden ze vrouwen hoeren en sperma-emmers. Inmiddels is de inschrijving dus weer geopend. Volgens het koor ziet de ontgroeningen dit jaar wel anders uit. Zo krijgen feuten niet te maken met beproevingen zoals onnodig wakker gehouden worden. Amerika heeft vier oorlogsschepen naar Taiwan gestuurd. China vloog daar eerder over met gevechtsvliegtuigen. De spanningen lopen flink op door een bezoek van Nancy Pelosi. Zij is zeg maar de voorzitter van de Kamer in Amerika. Volgens Taiwanese media komt Pelosi over een half uurtje aan, maar het bezoek is al uren super vaag. Het is ook zo dat ze van tevoren natuurlijk niet al te duidelijk willen aangeven dat ze inderdaad gaat zodat ze daar landt. En er lijkt ook achter de schermen veel eh, over gesproken te zijn. China vindt dat Taiwan bij hun hoort en vindt dat de provincie te opstandig is. In Eindhoven kunnen kerstverse moeders door een personeelstekort binnenkort in een kraamzorghotel op een roze wolk zitten. Er is te weinig personeel om voor iedereen thuiszorg te regelen. Moeders die het hotel niet zien zitten lopen het risico geen kraamhulp te krijgen. In het hotel krijgt iedere moeder een eigen kamer. En in Drenthe you can follow a church service in English. De pastoor van een kerk in Emmen gaat één keer per week de viering niet in het Nederlands doen. Vanavond is de eerste. Omdat als je in Emmen in het straatbeeld kijkt... en als je eens op de markt loopt en gewoon eens naar andere mensen luistert... dan hoor je dat er ook eh, andere volkstalen gesproken worden. Zoals buitenlandse studenten en vluchtelingen. De kerkzaal zal niet meteen helemaal vol zitten, verwacht de pastoor... Maar aan zijn Engels zal het in ieder geval niet liggen. Jesus made the disciples get into a boat. Ik zal mezelf niet de hemel inprijzen, <laughs> maar ik kan mijzelf eh, verstaanbaar maken. Ik durf wel eh, te zeggen, ik ben in ieder geval beter dan Louis van Gaal. heb ik het weer nog. We zitten in een warme stroom de komende dagen. Vooral in het zuiden is er veel zon. Langs de kust in het noorden kan een buitje vallen.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 die I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side. 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. just so right as we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight, lady. I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true.